Van 8 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal neerstorten. De hele nacht is gezocht naar aanwijzingen voor de oorzaak van de crash. Dat gebeurde onder barre omstandigheden. Het gebied is door de vele sneeuw slecht bereikbaar. Bij de ramp kwamen alle 71 inzittenden van de Antonov om het leven. Enkele lichamen zijn inmiddels geborgen. Ooggetuigen zeggen dat het toestel brandend neerstortte. In Vlissingen is gisteren een man korte tijd ontvoerd. Dat gebeurde nadat hij getuige was geweest van een vechtpartij... tussen twee mannen in een tuin bij een woning. Toen hij daarna wilde wegrijden bedreigden de ruziemakers hem met een mes. Hij moest in zijn eigen auto met de twee naar een parkeerplaats rijden... en werd daar mishandeld. Uiteindelijk lukte het hem te vluchten en belde hij de politie. Een uur later hield de Zeeuwse politie vier mannen aan in de woning... waarbij eerder de vechtpartij was. Voor het eerst in drie jaar wordt een Afrikaanse leiderschapsprijs weer toegekend. De Mo Ibrahim-prijs gaat naar Ellen Johnson Sirleaf, de oud-president van Liberia. Ze krijgt de komende tien jaar 5 miljoen dollar en daarna levenslang 200.000 dollar per jaar. De afgelopen twee jaar werd de prijs niet toegekend omdat er geen geschikte kandidaten waren... Mo Ibrahim is een Britse telecommiljardair. Hij wil met de prijs Afrikaanse leiders belonen als ze bijdragen aan de ontwikkeling van hun land en na hun ambtstermijn vrijwillig vertrekken. Snowboardster Cheryl Maas vindt dat de finale van het slopestyle op de Olympische Spelen niet had moeten doorgaan. Het waaide hard, waardoor veel deelnemers onderuit gingen. Maas zelfs twee keer, ze eindigde daardoor als 23ste. De snowboardster zegt dat ze door de omstandigheden niet kon laten zien wat ze kan. Je bent op deze manier meer bezig met de wind dan met de wedstrijd zelf, al dus Maas. Het weer nog, hier en daar kan het nog glad zijn door winterse neerslag of bevriezing van natte weggedeelten. De gladheid verdwijnt de komende uren, later af en toe zon met een paar winterse buien. Het wordt vanmiddag een graad of vijf. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen eh, Knopend Ipenburg en Roelof 22 kilometer file. Eh, bijna een uur vertraging. Op de A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Tussen Landsmeer en de Koentunnel een kwartier vertraging. Door een ongeluk op de A12. Den Haag richting Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk een kwartier vertraging. De weg is weer vrij. Ook een kwartier op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug. Op de N201 Hilversum-Uithoorn tussen Kortehoef en de aansluiting met de A2 een kwartier kwartier vertraging. Door een ongeluk is de N207 Bergambacht Ambacht Alf aan de Rijn in beide richtingen dicht bij Waddingsveen Centrum. Op de N207 Alf aan de Rijn richting Hillegom staat bij Leimuiden een kwartier vertraging.